Een van de tips heeft te maken met de auto van de vermoedelijke daders, zegt de politie, die er verder niets over kwijt wil in het belang van het onderzoek. Bij de politie zijn de afgelopen jaren tientallen mensen zonder screening aan de slag gegaan op een vertrouwensfunctie. Na verloop van tijd zijn ze alsnog gescreend door de AIVD, maar een flink aantal kwam daar niet doorheen. Dat blijkt uit intern onderzoek dat is gedaan na de arrestatie van politiemol Mark M. De mensen die later niet door de screening kwamen zijn toen hun vertrouwensfunctie kwijtgeraakt, melden bronnen aan de NOS. Ook Mark M. werd pas van zijn vertrouwenspositie gehaald toen hij achteraf niet door de screening kwam, omdat zijn vrouw uit Oekraïne komt. Het ministerie van Justitie wil pas later vandaag reageren. De omzet van bouwbedrijf Ballas Nedam is het afgelopen kwartaal met bijna een kwart gedaald. Het bedrijf is voorzichtiger geworden in het aannemen van opdrachten... na grote verliezen op infrastructuurprojecten bij Rotterdam en Maastricht. Ballas Nedam had deze projecten voor te lage prijzen aangenomen. Het bouwbedrijf is positief over de toekomst... omdat de vraag naar nieuwe woningen toeneemt. De reservisten van de landmacht overwegen een generaal aan te klagen... omdat ze vinden dat ze te weinig uren krijgen om te trainen. De reservisten werken part-time bij Defensie... maar trainen sinds september niet meer. Volgens de militaire vakbond ACOM heeft de generaal hun uren uit kostenoverwegingen geschrapt. Dat kan niet, vindt de bond, omdat de reservisten de trainingen nodig hebben... om hun militaire vaardigheden op peil te houden. Het weer in het noordoosten blijft het nog lang grijs en wordt het een graad of 12. In de rest van het land ook zon en een matige zuidoostenwind bij 15 tot 17 graden.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 En doen nog twee uur verder. <laughs> Je hebt er zin in, Ruud. Nou. <laughs> Hé, hey, Toet is er ook weer. Jawel, tuurlijk. Ik ben helemaal terug uit uh, verre land. <laughs> Voor het grootste deel wel. Hè. Oh, wacht. Ja, oké. Ja, mijn mind zit daar af en toe nog een beetje, maar eh, in principe ben ik er weer. Ah, goed zo. <laughs> nou, welkom terug dan, mevrouw Kruijsteen. Dank u wel. <laughs> Goed, nou, eh, dit is CFM Lunch, dames en heren, voor deze vrijdag. Ik zit in omdat Cheryl helaas ziek is. En vandaar dat ik dat vanmiddag ik het maar weer doe. En eh, ja, nou ja, dat zit een beetje moeilijk met Zandvoort Draait Door vanmiddag. Maar goed, dat wordt ook weer opgevangen door Hans Wassenaar en Imka Drommel. Die gaan dat programma leuk doen. Want, uh, hè? Ik eh, vind vier uur wel genoeg hoor eigenlijk. Jongen, jongen, jongen. Dus het is wel een hele zit hè? Nou! Ineens tijd om koffie te... Oh ja, dat wel. Gaat tussendoor. <laughs> Ik ben nog niet van die stoel af geweest hier sinds kwart voor tien vanmorgen. Maar goed, maar, we gaan niet zitten klagen. Ben je We gaan gewoon lekker eh, radio maken. Twee uur lang lunch. We hebben natuurlijk het nu straks om half twee. We hebben, hebben we ook weer een leuke aanbieding vandaag? Absoluut. Oh, leuk. Kan ik eindelijk mijn nieuwe jingle eens gebruiken. <laughs> maar die is al gebruikt hoor. Ja, maar ik niet. Oh, jij nog ik heb Zelf nog niet? Nee, ik heb hem zelf nou, nog niet gebruikt. Dus, eh, nou, gaat het in orde komen dus. Kunnen we het vandaag eens doen, eindelijk. <laughs> Ga je hem dan ook live meezingen? Nee. Waarom niet? Waarom wel? Ja, leuk. Nee, doe ik niet. Ah. Nee, dat kan, kan, ik de luisteraars niet aandoen. nou, <laughs> helemaal geen luisteraars meer over. <laughs> eh, goed, nou, ik, eh, we gaan in ieder geval beginnen met een nummer dat nog een beetje overgeschoten is uit het lijstje van, eh, van Joop... Eh, van, van het vorige programma. Want die had ook een lijstje ingediend. Maar ja. Er is meestal wat, wat liedjes over, hè? Ja, maar die, Die, die, sommige mensen kiezen van die belachelijk lange nummers uit. <laughs> Ik krijg zo'n liedje als wat, wat nu wat acht minuten duurt. Nou ja, goed. Oké, dan kunnen we daarna gelijk naar de 3 1. Dat is wel lekker makkelijk. Ja, de tijd om te plassen. Kan ik aan, eh, ja, ja, dat soort dingen. nou, laat maar gaan beginnen dan. A long, long time ago.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 Ja, mooi. Weet je ook wat het over gaat? Nee, echt niet. Het gaat over de dag dat Buddy Holly doodging. Ah, oké. The day the music died. Ja, maar ik wist dus niet wie. Oké. Ehm, het Gaat, gaat over de dag dat eh, Buddy, Buddy Holly, dat is in 1959, eh, Buddy Holly eh, bij een vliegtuigongeluk samen met de Big Bopper uh, Zo'n zo rock'n'roll artiest uh, omkwam bij een vliegtuigongeluk in de Verenigde Staten. Mhm. En uh, daar gaat dit nummer over. The Day the Music Died. Dat begint dus met een long, long time ago. Hij was krantenjongen. En hij moest de kranten dus bij de mensen mensen afleveren. En daar las hij dus het nieuws op de voorpagina yeah. van de dood van Buddy Holly ja, bijzonder. ja, daar gaat het dus Ik vind het altijd leuk om de ehm, eh, hele verhalen achter sommige nummers te weten. Nou, dat is dus het verhaal achter dit, achter dit nummer. het was ook eh, de LP-versie, zoals we dat eh, noemen. Vroeger was nu tegenwoordig extended version. Nee, het was gewoon de echte LP-versie. Duurt bijna acht minuten. Maar het was wel de moeite waard om hem even te draaien. Hij kwam nog uit het lijstje van Joop van Nes junior. Dus ik hoop dat Joop hem ook nog even gehoord hebt. Ehm, ja, en dan gaan we nu weer verder natuurlijk. Ik zei het al, 3 in 1. Kunnen we gelijk door. 3 in 1. En dat is vandaag uh, een 3 in 1 van het nieuwe album van Brian Adams, Get Up. say Eh, drie nummers van het nieuwe album van Brian Adams. Dat heet Get Up. Dat is een paar weken geleden uitgekomen. En u hoorde achtereenvolgens hoorde You Belong To Me, Do What You Gotta Do and Don't Even Try. Brian Adams kennen we natuurlijk altijd. Uh, eh, die is al een tijdje actief natuurlijk. En sinds de jaren 70 al is hij actief met grote hits zoals uh, The Summer of 69 en eh, Everything I Do, Do It For You. En nog meer van dat soort fries. Ook een paar prachtige duetten. Onder andere met, met Tina Turner en nog veel meer mensen. Brian Adams dus. En zijn nieuwe album dat heet Get Up. Ja. Nou, kan je niet blijven zitten. Dat is makkelijk. Ja, en eh, dan gaan we naar het nieuws. Uh, de regionieuws van half twee. Dat moeten we vooral niet vergeten. Gelezen door onze toet vandaag. Jawel. Oeh, oeh. Ja. ja. zit er helemaal klaar voor. Je zit er helemaal klaar voor? Ja hoor. Oh. Nou, we gaan er eerst nog eentje doen die nog komt uit het eh, lijstje van, van Joop. Van, het vorige, van het vorige programma. Ja, die stond er toch nog in die wachtrij. Nou, dan Doen d'abord, dat nog maar even, toch? Jacques Brel. Marieke, Marieke. Aïe, Marieke, Marieke, je t'aimais tant entre les tours de Bruges et Gand. Aïe, Marique, Marique, il y a longtemps, entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wint de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand, couleur des tours, de Bruges et Gand. Ai, Marieke, Marieke le ciel flamand pleure avec moi de Bruges à Gand. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, Wind, de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen, mijn land. Ai, Marieke, Marieke, le ciel flamand il torrent de bruit Ay, Aïe, Marie Marique, sur tes vingt ans, que j'aimais tant de bruit Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn nacht mijn rode harde. Zonder liefde, warme liefde, sterft de zomer, de droeve zomer. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. shake een van zijn groot bekendste werkjes. En eh, het nummer dat heet Marike Marike. gecombineerde Franse-Nederlandse eh, versie. Jawel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Toet Spaans. Zwarte Piet is populair in Noord-Holland. Dat blijkt uit de tussenstand van een grote pietenonderzoek. In vijf stappen kun je daar jouw favoriete Piet samenstellen. Je kunt zijn kleur bepalen, maar ook of hij lippenstift, oorbellen, kroeshaar of een roe draagt. Van de ruim 4000 mensen die reeds gekozen hebben voor hun favoriete Piet... kwam bijna 14% uit onze provincie. De bruine Piet met kroeshaar was bij meer dan de helft van onze stemmers de favoriet. Een parkeerkaartje op de gemeentegrond in Zandvoort is de komende maanden een stuk goedkoper. Vanaf zondag 1 november is het tarief bij de parkeermeters in het centrum en de boulevard nog maar 50 cent per uur. Dit geldt voor de maanden november, december, januari en februari. Parkeergarage Centrum en de parkeerterrein De Zuid die doen ook mee. Vanaf maart gaan de tarieven dan weer omhoog... omdat de parkeergelden een onmisbare bijdrage leveren aan de gemeentebegroting. Er gaat dan gelijk een schepje bovenop, want het huidige normale tarief van 2,20 euro gaat naar 2,50 euro per uur, terwijl de parkeergarage Centrum van 1,90 euro naar 2,30 euro springt. Omdat het bezoekersaantal in de winter sterk terugloopt, willen we het winterparkeren als marketinginstrument inzetten, aldus wethouder Gerard Kuipers die parkeren en toerisme in zijn portefeuille heeft. Natuurlijk is alleen het verlagen van de parkeergelden niet voldoende. We moeten zorgen dat door andere factoren zoals evenementen en aantrekkelijk winkel- en horecaaanbod... meer bezoekers zullen getrokken worden in de wintermaanden. De gemeente zal de resultaten evalueren... en we willen weten of er inderdaad meer bezoekers komen in de, dan in de andere winters. De ondernemers worden hiertoe na de zomer van 2016 geënquêteerd. We kunnen dan gelijk zien of de tariefsverhoging in de zomer niet tot een daling van de bezoekersaantallen heeft geleid. Natuurlijk houden we rekening met de weersinvloeden... want de zon schijnt de ene zomer nou eenmaal meer dan de andere. En deze winter, dat nou we het daar toch over hebben... gaat niet alleen de parkeertarieven naar beneden... maar ook de sfeerverlichting zal gaan ontbreken. Daar is veel over te doen. Ehm, de meeste ondernemers vertikken het om een duit in het sfeerverlichtingszakje te doen. De maat is nu vol. Voor de zoveelste keer is er een onderlinge strijd gaande de ondernemersvereniging Zandvoort, de OVZ... verantwoordelijk voor de lichtjes in de wintermaanden, hangt niets op in het dorp. Hiermee wil de OVZ een signaal afgeven aan de ruim 800 ondernemers. Geen financiële bijdrage, ja, dan ook geen verlichting voor de deur. Toch zitten er natuurlijk ook ondernemers tussen... die wel degelijk netjes betalen voor de feestelijke verlichting. Hun bijdrage is echter niet genoeg om alle winkelstraten in de spotlights te zetten... en daarom is er vanaf gezien. Door deze drastische maatregel in te voeren... hoopt de OVZ een boodschap achter te laten aan hen die niet willen betalen. Waarschijnlijk raken alle kroegbazen en winkeliers zo depressief... dat ze voor de winter van 2016 massaal hun bijdrage willen leveren.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 die de zon soms wat afschermen. De temperatuur loopt op naar waarde tussen de 14 en de 17 graden... en er waait een overwegend matige zuid- tot zuidoostenwind, neem me niet Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen, maar er zijn ook nog wat hoge wolken. Hier en daar zal nevel en mist ontstaan. Verder blijft het droog en er is een matige en aan zee vrij krachtige zuidoostenwind. En de daalt de temperatuur naar ongeveer 9 graden. Morgen beginnen we de dag mogelijk met wat meer grijs en eh, nevel en mist. Maar de grijzigheid verdwijnt en de zon gaat geregeld schijnen. Het blijft wederom droog en er waait een matige en aan zee eerst nog vrij krachtige zuidoostenwind. En de temperatuur loopt wederom op naar de 14 tot 17 graden. En dan straks over een uurtje komt ook het lange termijn weerbeeld erbij.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 Hoor. Eh, horen we vanzelf. Adele! Ja. Krijg je er de kriebel van? Ja, ik wist, het best wel eh. Ja, ehm, een, bijzonder nummer. Ik, ik vind haar sowieso een heerlijke stem hebben. Ja. En eh, ze kan van die heerlijke uithalen ja. Eh, opzetten. Ja, die zitten in dit nummer weer, onmiskenbaar. Ja, maar ik krijg toch het gevoel dat... Eh, ja, dat is, dat is natuurlijk gewoon puur persoonlijk. Ja. Sinds ze dat bombastische James Bond gebeuren gedaan heeft. Ja, blijft ze er een beetje in hangen, hè? Hij blijft er een beetje in hangen, vind ik. ik, ik, vond het ehm, ik vond haar vroeger eigenlijk leuker het is He, pompeuzer pompeuzer. Ja, het is al wat kleiner. Met, met het pianootje, gewoon eh, dingen als, als eh, eh, Make You Feel My Love en zo. En ook haar eigen liedjes. Die, nou, ik weet, titel schiet me nou zo even niet te binnen. Maar mhm. in ieder geval, die, die, het allemaal wat kleiner was. En dat vind ik beter bij de passen. Ja, het was wat fragieler allemaal. Ja, ik vind dit allemaal erg, erg, erg boem, boem. En, goed, misschien, is er, weet je, dit is altijd de keuze van zo'n platenmaatschappij. die dat als eerste naar buiten brengt. Ja. En dan eh, vaak zijn eh, op zo'n hele LP staan dan wel weer wat eh, LP. Ja, tuurlijk. op zo'n hele CD staan dan ook weer de kleinere nummers. Nee, LP mag hoor. CD LP is, ook ja, nog LP, Nee, je mag, weer, mag juist. Hmm, het mag weer, hè? Ja, het mag weer. <laughs> want CD is een gepasseerd station hoor. Ja, dat, goed, zo zie je mijn voorlichten toch nog weer terugkomen. Hè? Ja, dan zie je de voorliefde voor de LP toch nog weer terug. Ja, nou ja, die voorliefde is bij mij nooit weg geweest. precies, maar ja. het is, eh, de cd is gewoon gebeurd. Ik denk dat er over twee, drie jaar, nou, nou, nou zeggen maximaal vijf jaar geen cd meer verkocht wordt. Nee, dat, Want het, internet eh, vreet het op, hè? Ja, een beetje. Ja, je kunt toch alle streaming krijgen. En, en het zijn maar heel weinig mensen die het verschil horen tussen een mp3 en een cd hoor. Dat zijn er niet zo gek veel. <laughs> dat zijn wel echte eh, diehards en zo. Ehm, maar eh, ja. Eh, maar goed, wie weet staan er op, op, op de hele verzameling die weer nieuw uitgebracht wordt. Ehm. ja. We zullen, weer wat eh, kleinere nummertjes. Ja, wat, wat, de nieuwe wat album komt eraan. Dus ja. we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Hello was dit van Adele. Een andere plaat eh, die eh, op dit moment... oh nee, ja wel. Een andere plaat die op dit moment hoge ogen gooit. Dat is deze, van Haven.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 Zo lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Luncht? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Nou, vertel maar. Hij is leuk, hè? Ja, wat is ja. hij leuk, hè? Ja, precies. blijf grappig. Ehm, ehm, ik, ik had er al eerder een, eh, een aanbieding mee. En eh, we hebben er nog een aantal gekregen van de haven van Zandvoort. Wat leuk. Ja, een, supergezellige strandtent. Eh, die staat er ook het hele jaar door. Ik bedoel, de meeste tenten zijn al afgebroken. CQ worden deze week nog afgebroken. Um, de haven van Zandvoort die heeft mij eh, kortingsbonnen gegeven. En ik heb er hier twee voor mijn neus. dan krijg je een korting op een lunch voor maximaal vier personen. Zo. En de aanbieding is dat je dan 15% korting krijgt. Zo. Dus lekker lunchen in de haven van Zandvoort zou ik zeggen. De bon is geldig tot en met eind dit jaar. Dus 31 december 2015. En, hoe komen de mensen aan die bon? Eh, bellen naar de studio. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, bellen naar de studio. En ga je ze dan zelf brengen? Of? Eh? Oh ja hoor. Oh, dat doe je zo gezellig langs. Ja, je, wipt, gewoon even gezellig langs. Tuurlijk. Zo groot Goed. is Zandvoort niet hè? Nee, kan, best, kan je best doen op je scooter. ja toch? Kan je best doen op je scooter. Ik tuf met de scooter gezellig even langs. Dus, eh, kort, om kort en goed te gaan. Eh, van, dinerbonnen, of lunchbonnen, van het wapen, de haven van Zandvoort. Het haven... <laughs> Nou, dat allemaal door elkaar. De haven van Zandvoort. Ja. 15% korting op een lunch voor maximaal vier personen. En eh, nou ja, wie het eerst belt, wie het eerst krijgt, dan gaat het. Zo simpel is dat. 023 573, eh, nou weet ik het niet meer. Uh, ik goed, ik ben, komen zo meteen. Ja. Ik zag hem net langskomen. 30930 was het toch? Ja, geloof het wel. <laughs> Ik, geloof ik, weet ik weet het ben nummer niet meer. Oeh. Nou, dat hoort u zo nog. Goed, ja, hier komen we absoluut Begint met 573. Ja, 3-0 zelfs. Maar, wow, oh, ja, dit is erg. ik weet het. Ik dat mag ook via mijn Facebookpagina. Hoor. Ja, mag ook. Geen probleem. Mag je ook melden op de, op de Facebookpagina als je zo'n bon wil hebben. Doe dan even een berichtje op eh, www.facebook.com streep streep dus. Zandvoort Luncht. Kan ook. Dan is het allemaal makkelijk. En nummer, dat moet ik even nakijken. Ik ben het dan. Nou, 0939 is het geloof ik. 5730939. <laughs> Maar ik weet het echt niet. Dat is toch vreselijk. Hij komt bijna op de lichtkant. Dus als je het nog even vol wil babbelen dan eh, is dat nummer onderweg. Oh, hij komt op de lichtknoop. Ja, ja precies. Daarom zit ik al stiekem te kijken. Je zat oh, je op de goede ja, ja, ja, <laughs> nou, dat is erg. Ik had het even moeten schrijven. Maar dit is ja, wel... had je even moeten Oh, ernstig. Heel ernstig dit hoor. is toch wel een uh, startpunt dit. Maar ja, dat is ook de reden waarom ik hem zelf langs ga brengen. Op mijn scootertje tuf ik gewoon lekker eh, door het zand. Studio Tolweg zie ik. wel als het in zand is. Ja, de reden. 30393. Dat is hem. 5730393. Ah. 573. oh ja, oké. Goed. uh, <laughs> zeg het nog een keer. 023 57 30393. Goed zo. Degene die het eerst belt. Kijk. Het kan maar één kant op, hè? One Direction. Nou, er wordt al gebeld. Gelijk al. Goedemiddag. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one, be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh, yeah. Girl, I hope you're sure what you're Nieuwe single van One Direction. En de eerste beller is al geweest hoor. Hoeveel bonnen heb je nog eigenlijk? Nog eentje. Nog eentje. Je kunt dus nog een keer bellen. We hebben één beller gehad. En die heeft, eh, de eerste bon is dus weg. We hebben er nog één. Dus je kunt nog bellen. 023 573... 0393. Ja, 573 0393. Ja, nu hebben we hem. Nou, nou vergeten we hem niet meer. Nee, precies. En dan kun je genieten van een perfecte lunch. Ja, het is echt lekker eten. En eh, zo heet ook je nummer, Perfect. En dan eh, heb ik ook nog eh, iets wat heel mooi is. Ja, iets prachtigs. Iets moois. Nieuwe single van Marco Bozzato. Nee, niet waar. Nee, die komt zo nog. <laughs> Eerst Bertolf. Help me stand. Ook mooi. I want you to leave. We are down in a hollow. I can't feel my feet. Feels like my legs are broken and they cannot mend. Only your sweet love's gonna help me. van Bertolf. Ooit maakte hij eh, uit, eh, deel uit van de band van Ilse de Lange. En eh, nu is hij weer zelf begonnen. En niet zonder succes mogen we wel hebben. Ja. Help Me Stand heet het nummer. Ja. En de laatste van het eerste uur van het Zandvoort Lunch op deze vrijdag de 30 oktober is van Marco Bosato. Ik zei het al. Daar was hij dan toch. Ja, hier is hij dan toch. <laughs> Mooi. Hoe val je in slaap? Hoe begint je dag? Open je je ogen met een traan of met een lach? En kijk je om je heen? En zie je dan de zon? Of zoek je achter alles naar de schaduw op de grond? En leef je voor geluk? Of sterf je van verdriet? En voelt dat als een keuze? Of heb jij die keuze niet? Het maakt niet echt iets uit of dat de waarheid is of niet het is hoe jij het ziet. Hoe, hoe mooi kan het leven zijn? Het is maar hoe je kijkt. Het is maar je hebt, is de cirkel rond. Zie je wat er staat of mis je enkel wat er stond? Krijg je wat je wil, of zelfs meer dan wat je vroeg? Ben je tevreden met het minste, of is het meeste niet genoeg? Raak je verwonderd van de sneeuw, van het ruisen van de wind? Geniet je van de vogels, van het lachen van een kind. Creëer je je geluk, want binnenin jezelf is waar het eindigt en zijn eh, nieuwe album dat eraan komt. Dat er nog niet is, maar het komt er wel aan. Marco Borsato. Het blijft nog een uniek geval, die man hoor. Wie, wie, als Nederlander krijgt het voor elkaar om 11 concerten in het Ziggo Dome uit te, verkopen? Dat, eh, dat lukt niemand. En als je nou, hoeveel mensen gaan erin? 16.000 geloof ik in het Ziggo Dome. Nou, reken maar uit. Dit nummer, dat, dat heet een Mooi. En dat is van zijn nieuwe album dat eraan gaat komen. Wat er nog niet is. Maar het komt allemaal wel. Dus iets om naar uit te kijken. Toch? Absoluut. Prachtig liedje. Mooi. We gaan nu meenemen naar het NOS Journaal van, eh, van 1 uur, dames en heren. En we zien u straks weer terug aan de andere kant eh, van het nieuws.